Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een synagoge in Hamburg is vanmiddag een man aangevallen... vermoedelijk met een opvouwbare schep. Het slachtoffer is volgens Duitse media een Joodse student die een keppeltje droeg. Het 26-jarige slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond. Een 29-jarige man in legertenu is aangehouden. Volgens een Duits persbureau had hij in zijn broekzak een stuk papier met erop een hakenkruis. Wereldwijd zijn bijna 35 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In totaal zijn meer dan 1 miljoen coronapatiënten overleden. Dat blijkt uit gegevens van de John Hopkins University. De meeste besmette personen zijn hersteld van COVID-19... maar veel ex-patiënten blijven last houden van bijvoorbeeld kortademigheid en vermoeidheid. Met ruim 7,4 miljoen positief geteste mensen en ruim 209.000 doden... is de VS het zwaarst getroffen. Interieurontwerper Jan de Bouffrie is vanochtend in zijn woonplaats Naarden overleden. Hij was al enige tijd ziek. Hij leed onder meer aan prostaatkanker. De ontwerper brak in 1969 door met zijn Cubusbank... en werd bekend door zijn strakke ontwerpen met veel wit. Hij werkte voor verschillende bedrijven... en ontwierp onder andere verlichting, behang en buitenmeubels. Jan de Bouffrie is 78 jaar geworden. De politie heeft in Amsterdam een man van 41 aangehouden... vanwege een aantal berovingen en steekincidenten in Amsterdam-Noord. Vanochtend zijn bij vier incidenten vier vrouwen beroofd... onder bedreiging van een mes. Twee van hen raakten daarbij gewond. Volgens de politie was er een duidelijk signalement van de verdachte... en kon de man in Amsterdam-Oost worden aangehouden. En dan het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden.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 Een uniek programma mag ik wel zeggen met weinig gesproken woord, weinig gezongen, maar vooral instrumentaal. En dat is kenmerkend voor de New Age muziekwereld. World Musetta, dat is het laatste of het nieuwste album van Mike Surats. En daarna komt Ananta Govinda met Mirror of Desire. Andere opvallende zaken in eh, dit eerste uurtje van eh, programma 1406 is Josef, Josef, en Trine Opsal. Ja, met mijn liefst drie albums in dit, eh, deze twee uur zijn ze aanwezig. En eens even kijken, Leaving My Silent Empty House is eh, één album en Unbroken Dreams is het tweede album wat langskomt.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 listening to the sounds of peaceful radio. This is Eric Tingsted, and I'm blessed to be one of the artists right here on Peaceful Radio. I'd be thrilled when you have a minute if you check out my website at www.erictingstead.com.